Maarten Stultjes met het NOS-journaal. Voorheen was het doel van de dader of daders van de aanslag in Stockholm om angst te zaaien. Hij zei dat ze nooit zullen winnen en dat het hele land verenigd is. Vanmiddag reed een vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat in Stockholm. Daarbij vielen vier doden en vijftien gewonden. Negen mensen zijn zwaar gewond. Er is één verdachte opgepakt. Het gaat om de man van wie de politie eerder foto's had verspreid. Of hij ook de bestuurder was van de truck is niet bekend. Het Syrische leger vliegt weer vanaf de basis die gisteren door Amerika werd beschoten. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De straaljagers konden volgens die organisatie maar met moeite opstijgen door de schade van de beschieting. Ze zouden de stad Homs hebben gebombardeerd. Amerika vuurde afgelopen nacht tientallen kruisraketten af op de luchthaven als vergelding voor de aanval met gifgas dinsdag. De VS geven de regering van Assad daarvan de schuld. Bij die aanval zouden acht mensen om het leven zijn gekomen. En het militair overleg tussen Rusland en de Verenigde Staten over die luchtacties boven Syrië staat onder grote druk na de Amerikaanse raketaanval. De Russen zouden vanavond nog stoppen met het overleg via de zogenoemde hotline. Via die lijn wisselen de landen coördinaten uit om te voorkomen dat ze elkaars vliegtuigen uit de lucht schieten. Volgens het Pentagon is er niets aan de hand. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Excelsior heeft de uitwedstrijd tegen Sparta gewonnen. In de Rotterdamse derby op het kasteel werd het 3-2 voor Excelsior. Daarmee staan beide clubs nu op een gedeelde 15e plaats. Het weer wisselend bewolkt met weinig wind. Daardoor kan het in onbewolkte delen wat mistig worden. Het wordt een graad of 5. Morgen eerst bewolkt, maar later flink wat zon bij een graad of 15. Zondag is er volop zon, dan kan het lokaal 22 graden worden.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 Je ziet denk fuck de en weer de kunnen met een nacht. Ik word een keer haat die grooves. Ik voel dat ritme in mijn bloed. Ik voel dat pompen hele nacht en naast het moet, is net terug. Het weekend is begot van mij.